Dat leidt tot tweede en derde graads brandwonden. De afgelopen weken zijn 14 lachgasgebruikers in een van de drie brandwondencentra terechtgekomen. Sommigen hadden een huidtransplantatie nodig. Gebruikers merken niet direct dat de binnenkant van hun bovenbenen bevriest doordat ze onder invloed van het lachgas zijn. En daardoor ligt hun pijngrens hoger. Pas de volgende dag ontdekken ze de blaren. Netflix heeft de grootste groei uit zijn geschiedenis genoteerd. Het afgelopen kwartaal kwamen er bijna 10 miljoen klanten bij. Wereldwijd hebben nu bijna 150 miljoen mensen een betaald Netflix-abonnement. De streamingmarkt wordt steeds drukker, maar Netflix is niet bang dat nieuwkomers als Apple en Disney veel klanten weglokken. In Indonesië worden de stemmen voor de presidentsverkiezingen geteld. De strijd gaat tussen zittend president Joko Widodo en oud-generaal Prabowo Subianto... die zich vooral richt op orthodoxe moslims. In de peilingen gaat de president aan kop. Om zijn uitdager op afstand te houden... heeft Widodo een conservatieve geestelijke als vicepresident gekozen. En ook is hij op pelgrimstocht naar Mekka geweest. De verkiezingen in Indonesië behoren tot de omvangrijkste ter wereld. Er zijn 190 miljoen stemgerechtigden die op 17.000 eilanden wonen. Er waren vandaag 800.000 stembureaus open. Het duel van Ajax tegen Juventus is gisteravond door 3,7 miljoen mensen bekeken. De wedstrijd was te zien bij Veronica. Ajax won met 2-1 door doelpunten van Donny van der Beek en Matthijs de Ligt. Naar de nabeschouwing keken 2,2 miljoen mensen. Dat was gisteravond het één na best bekeken tv-programma. Het weer. Vanavond wisselen, vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden en midden valt er mogelijk een bui... en het wordt ongeveer 17 graden. Morgen wat meer zon en 20 graden en de dagen daarna nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de nasleep van een ongeluk staat er nog file op de A10...